uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei blijkt te zijn opgepakt in China. Hongwei wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet. Details ontbreken. Volgens media in Hongkong is hij in China opgepakt door mensen van de communistische partij... die zich bezighouden met corruptiebestrijding. Interpol kreeg vandaag bericht dat Hongwei zijn ontslag heeft ingediend. De internationale politieorganisatie heeft de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang benoemd tot interim-president. Tijdens een bijeenkomst in Abu Dhabi eind november zal er een nieuwe president gekozen worden. Rusland is een onbetrouwbare partner. Dat zegt Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, tegen Nieuwsuur. Volgens Hoekstra ondermijnen gasprojecten als de Nord Stream 2 de stabiliteit van Europa. Rusland zou Europese landen politiek kunnen afpersen, aldus Hoekstra. Rusland levert zo'n 40 van het gas in Europa. Er komt een nieuwe pijpleiding vanuit Rusland naar Europa. Shell is onderdeel van het project. Volgens Hoekstra was de Russische cyberaanval in Den Haag... die eerder deze week bekend werd gemaakt... opnieuw een waarschuwing waarom het geen business as usual is met de Russen. In de Amerikaanse staat New York zijn bij een verkeersongeluk... 20 mensen om het leven gekomen. Een limousine knalde in de plaats Schoharie met grote snelheid op een parkeerplaats op een auto. Dat gebeurde bij een populaire winkel-annex-restaurant voor dagjesmensen. Persbureau AP meldt dat 18 van de 20 doden in de limousine zaten. Het zou gaan om gasten van een bruiloft. Ze zouden op weg zijn geweest naar de receptie. De Vlaamse schrijver Peter Verhelst is de eerste winnaar van de Siebren Poletprijs, Een nieuwe literaire oeuvreprijs. De winnaar krijgt 35.000 euro. Peter Verhelst schreef romans en toneelstukken... en is verbonden aan het theaterhuis NT Gent. En dan het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Lokaal kan het aan de grond gaan vriezen. Ook is er kans op een mistbank. Morgen zijn er perioden met zon. Het wordt dan tussen de 15 en 17 graden. Op woensdag en donderdag... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1301 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek. Um, eens even kijken. Het eerste werkje, gloedje nieuw en een gloednieuwe artiest Ryan Judd. Een Open Sky heet zijn eh, nieuwe album. En daarna een goede bekende, White Sun... Eh, White Sun, ja, dat is een groep mensen ehm, die uh, mantra's zingen. En, uh, en natuurlijk muziek spelen. en dat heet heel eenvoudig Whiteson 3. Eh, Nummer 2 was een eh, gigantische hit in New Age muziekland. bekroond met awards. Dus we zijn in gespannen afwachting van wat er of dit album ook gaat scoren. Nou, mocht dat zo zijn, dan ga je dat zeker lezen op info Peaceful Radio nee, dat moet ik goed zeggen. peacefulradio.info. Zo, eh, niet achterstevoren natuurlijk. peacefulradio.info. Daar vind je de playlist, dit programma... en natuurlijk alle andere informatie over de artiesten. Even wens je heel veel luisterplezier. This is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. May this music fill your heart with peace and goodness.

不机器兮，非进自自己不得已而用之，恬淡微上。生而不美，而美及之，其累杀人，并自不想机器非进自自己不得已而用之，恬淡微上。生。 人衣裳。 Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambumusic.com. here. his day and Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. Omar Parodi, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com.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 are listening to Peaceful Radio. I'm Todd Boston. Please visit my website, toddboston.com.